met het NOS Op veel plekken is het gezellig druk geweest tijdens Koningsnacht. In Utrecht, Almere en Gouda werd het zelfs op een gegeven moment te druk... en werden nieuwe bezoekers niet meer toegelaten. De gemeente Utrecht riep halverwege de avond mensen op om niet meer naar de binnenstad te komen. In Gouda ging aan het begin van de nacht de markt op slot voor nieuwe bezoekers... en in Almere braken bezoekers door hekken heen... Iran heeft de VS via tussenpersonen een nieuw voorstel voor vrede gestuurd meldt de Amerikaanse nieuwssite Axios. Insteek van de Iraniërs zou zijn om eerst de blokkade van de straat van Hormuz door beide partijen op te heffen. Ook moet er een einde komen aan de gevechten. In een later stadium zou Iran dan ook bereid zijn om te onderhandelen over hun kernprogramma. De defensieuitgaven van Europese NAVO-landen groeiden in decennia niet zo snel als vorig jaar. In totaal gaven de Europese landen bijna 500 miljard euro uit. Dat is 14 meer dan het jaar ervoor... En dat is de grootste stijging sinds 1953. Het komt mede doordat de VS sinds vorig jaar minder militaire steun levert aan Oekraïne. Xavi Simons komt niet in actie tijdens het WK deze zomer. De middenvelder van het Nederlands elftal liep zaterdag een zware knieblessure op... tijdens een wedstrijd van zijn club Tottenham Hotspur. Hem staat nu een lange revalidatie te wachten... Simon zegt dat hij er kapot van is dat hij niet mee kan naar het WK. De eerste wedstrijd van Nederland is op 14 juni tegen Japan. En koning Willem-Alexander heeft de nacht al doorgebracht in Friesland. Hij kwam gisteravond aan bij een Van der Valk hotel in Hardengerijp. Daar stonden tientallen mensen hem met applaus op te wachten. Ze hadden al het vermoeden dat Willem-Alexander daar zou slapen... omdat het hotel al streng werd bewaakt. Vandaag viert hij zijn met, met zijn familie Koningsdag in Dokkum, even verderop.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 meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios. Insteek van de Iraniërs zou zijn om eerst de blokkade van de straat van Hormuz... door beide partijen op te heffen. In een later stadium zou Iran dan ook bereid zijn om te onderhandelen over hun kernprogramma. Transavia schrapt vluchten in mei en juni om de stijgende kerosineprijzen... Om welke bestemmingen het gaat is onduidelijk. Klanten kunnen kosteloos omboeken of krijgen hun geld terug. Er wordt toch nog een laatste poging gedaan om bultrug Timi te redden... die nog steeds vastzit voor de Duitse kust. De bultrug wordt in een stalen bak met water gehesen... en vervolgens met een sleepboot naar de Noordzee gebracht... ruim 400 kilometer verderop. Het weer, het is een zonnige dag. Vanmiddag is er wel wat meer bewolking, maar het blijft wel droog. Het wordt 13 tot 19 graden. Dit is ZFM. Luid van Zandvoort. Dit is ZFM. friends Wish upon a star if that might help my heart. Spilling up in silk and coffee lace. You hooked me up, I rendezvous at your place.